stond ze nog op 4. Dit is Madonna met Celebration. 50 geweest. Nu hoef je echt nog niet te stoppen met muziek maken. Madonna met Celebration. Zeven weken lang staat zij in de lijst. Vorige week nog op 4. Deze week de beste plaat in Europa. En stoot gewoon de Black Eyed Peas. I got a feeling van de troon af. La Rocks met Bulletproof maakt de top 3 helemaal compleet. Volgende week is de vraag of Madonna natuurlijk vol heeft gehouden bovenaan de lijst. Want dan zijn we weer terug met een hele nieuwe Euro Breakdown van ZFM Zandvoort.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 Het kabinet sluit een nieuwe, kleinere missie naar Oeroesgan niet uit. Vicepremier Rauwvoet benadrukte dat Nederland volgend jaar stopt als zogeheten lead nation. Maar wat er verder gebeurt is nog open. Verzoeken om ergens in Afghanistan nog iets te doen zullen worden gewogen, zei hij. Eerder zei premier Balkenende nog dat Nederland in 2010 stopt in Oeroesgan. Naar verluidt denkt het kabinet over een afgeslankte missie van een paar honderd man... Nu zijn het er zo'n 2000. Een Kamermeerderheid, inclusief de Partij van de Arbeid, heeft grote bedenkingen bij een langer verblijf in Oeroesgan. Minister Eurlings hoopt uit onderzoeken naar het treinongeluk in Barendrecht lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Gisteravond reden twee goederentreinen op elkaar en daarbij kwam één machinist om het leven. De ander raakte zwaar gewond. Eurlings wees erop dat het traject bij Barendrecht druk bereden is en dat daarom al allerlei veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Eurlings wil nu de onderzoeken afwachten die de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Verkeer en Waterstaat instellen naar de toedracht van het ongeluk. We moeten precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, alleen al om de kans op dit soort incidenten in de toekomst te verminderen, zei Eurlings. De Raad van Toezicht van de Maastrichtse woningcorporatie Servatius stapt op. De raad heeft niet op tijd ingegrepen bij de enorme kostenoverschrijding van de nieuwe universiteitscampus in Maastricht. Dat blijkt uit een interne evaluatie. Eerder was de directeur van de woningcorporatie ontslagen en stapte de voorzitter van de Raad van Toezicht al op. De bouw van de campus tegenover het Universitair Medisch Centrum aan de A2 begon vorig jaar, maar is onlangs stilgelegd. Het ontwerp van de Spaanse architect Calatrava was begroot op 165 miljoen, maar de kosten lopen nu al richting de 200 miljoen.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 Voel de zomer ja. op CFM.